Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan kunnen de uitslag volgens de kiesraad niet meer veranderen. De afgelopen avond eiste Erdogan de overwinning al op. Volgens staatsmedia had hij 53% van de stemmen gekregen. De grootste oppositiepartij CHP legde zich daar niet bij neer... en geloofde de cijfers van de staatsmedia niet. De komende ochtend om 11 uur Nederlandse tijd houdt CHP-leider Intje een persconferentie. Premier Rutte zegt dat op het migratieoverleg van EU-leiders de lucht is geklaard. Dat is belangrijk, zei hij na afloop, want dan kan er op de EU-top komende week verder worden gepraat. Het overleg in Brussel leverde de afgelopen dag geen concrete afspraken op. Maar Rutte wijst erop dat landen die met elkaar overhoop lagen nu weer samen aan één tafel zaten. Volgens hem is iedereen het erover eens dat de overtocht van migranten in bootjes over de Middellandse Zee moet stoppen. Ook is er volgens Rutte enthousiasme voor het idee om migranten in kampen buiten de EU op te vangen, maar is het lastig om daarover afspraken te maken. Bij de koepelorganisatie van het VMBO Maastricht moeten twee bestuurders opstappen vanwege de examenaffaire. Het gaat om de portefeuillehouders onderwijs in het college van bestuur en de raad van toezicht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor het gerommel in de administratie, waardoor 354 examens ongeldig zijn verklaard. Een woordvoerder zegt tegen het ANP dat de docenten van het VMBO Maastricht het hart op de goede plaats hebben, maar dat ze niet uitblinken in administratie. Er komt een externe examencommissie die herhaling moet voorkomen. Op het WK voetbal heeft Colombia met 3-0 gewonnen van Polen. Vooral na rust waren de Zuid-Amerikanen oppermachtig. Door de overwinning blijft Colombia in de race voor een plek bij de laatste 16.